Mariette Krol met het NOS Journaal. De nieuwe informateur Cenk Willink houdt vanochtend een eerste overleg met zijn voorganger Edith Schippers. Het is de bedoeling dat Cenk Willink de vastgelopen formatie vlot trekt. Schippers denkt dat hij daarvoor de ruimte kan vinden. Cenk Willink zelf heeft gezegd dat hij zonder vooropgezette bedoelingen en inzichten aan het werk gaat. Het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn, dat vorig jaar veel indruk maakte bij Serious Request van 3FM, gaat geld ophalen voor een nieuw doel. De zesjarige Tijn gaat nagellak verkopen en doneert de opbrengsten aan onderzoek naar hersenstamkanker, de ziekte waar hij zelf aan lijdt. De actie heet Lak door Tijn en die krijgt steun van een paar bekende Nederlanders. De kerncentrale Three Mile Island in de Amerikaanse staat Pennsylvania gaat in 2019 dicht. De centrale was in 1979 het toneel van het zwaarste kernongeluk in de Amerikaanse geschiedenis. De situatie was beangstigend en er sloegen ruim 140.000 Amerikanen op de vlucht. Uiteindelijk vielen er geen slachtoffers, maar het ongeluk in een dichtbevolkt gebied maakte een hooglopend debat los over de gevaren van kernenergie, ook buiten de VS. De eigenaar sluit Three Mile Island nu omdat die niet meer rendabel zou zijn. En het Braziliaans Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Temer vragen moet beantwoorden van de federale politie. Temmer wordt ervan beschuldigd dat hij goedkeuring heeft gegeven aan het betalen van zwijggeld aan een veroordeelde corrupte politicus. Van die goedkeuring zouden geluidsopnamen zijn. Temmer beweert dat die zijn gemanipuleerd. Het weer nog. Wolkenvelden en hier en daar wat regen. In de ochtend vanuit het noordwesten opklaringen. Vanmiddag zonnig en droog bij 18 tot 22 graden. Ook donderdag en vrijdag droog, zonnig en wat warmer.